In Nederland kennen we hem als oprichter van pedovereniging Martijn... die in 2012 werd verboden. Hij kreeg er toen zes maanden cel voor... maar was al gevlucht naar Ecuador toen de rechter met zijn hamer tikte. Lang niet alle leerlingen op de basisschool hebben hun reken- en taalskills op orde... voordat ze naar de middelbare gaan, blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie. Deze wiskundedocent in opleiding vindt dat er tijdens zijn studie te weinig aandacht is... voor hoe je leerlingen die achterlopen het beste kunt helpen. Eigenlijk, eigenlijk wordt daar niet heel veel aandacht aan besteed. Nee, heel, heel beperkt. We zijn heel veel bezig met, eh, met dingen overbrengen... maar dingen overbrengen specifiek aan kinderen die er eh, niet van snappen... of wat verder bij de taal vandaan staan, daar wordt niet veel aandacht aan besteed. Tijdens een stage in HAVO 3 merkte hij dat lezen soms al lastig is. Mijn ervaring tot nu toe is dat als je die leerlingen dingen verhaaltjes omgeeft, dat eh, nou, ze daar niks van snappen, omdat ze nauwelijks de eerste zin voorbij zijn en dan al afhaken. En dat eh, vinden ze niet leuk, maar dat moeten ze dan toch oefenen blijkbaar. Volgens de inspectie ligt er ook een taak voor de schoolbesturen. Die zouden meer kunnen doen om die basisvaardigheden te verbeteren. En misschien heb je het voorbij zien komen in je tijdlijn. Een lookalike van Johan Derksen, die bij de kroning was van koning Charles. Met een wild kapsel en een grote snor. Op social media barstte de discussie los, want iedereen wilde, weten wie deze opvallende man is. Nou, hij heeft zichzelf bekendgemaakt op TikTok. Zijn naam is Sir Carl Jenkins. And been a lot of interest in me since I appeared at the coronation uh, of King Charles III was there because I ja voor de service, Ja, hij is dus componist en zegt dat hij daar was omdat hij muziek had geschreven voor de ceremonie. Einde van het mysterie dus. Het weer in het zuidoosten en midden van het land wat gemene buien. Ook vanavond lang niet overal droog. Morgen smiddags opnieuw regen, dan 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De avondspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. We zien nu wel wat meer vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer met een half uur op hout.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die vorig jaar hun contract met het Russische energiebedrijf Gazprom hebben opgezegd... worden volledig gecompenseerd. Vorig jaar moesten ze dat contract opzeggen vanwege de sancties tegen Rusland. Maar daarna moesten ze bij een andere partij veel duurdere energiecontracten afsluiten. Het Republikeinse congreslid George Santos is gearresteerd in New York. Hij heeft zichzelf aangegeven. Santos heeft gelogen over zijn afkomst, opleiding en de dood van zijn moeder. Ook wordt George Santos in Brazilië gezocht voor diefstal. En Palestijnse militanten hebben tientallen raketten afgeschoten op Israël vanuit de Gazastrook.